Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De grootste keten van dierenklinieken in Nederland, Evidentia... heeft te maken met een uittocht van personeel. Honderden medewerkers zijn vertrokken uit onvrede met het beleid. En daardoor heeft het bedrijf 24 van de ruim 300 klinieken in Nederland moeten sluiten. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Dierenartsen en andere medewerkers zeggen dat ze onder druk werden gezet... om extra dure medicijnen voor te schrijven... en onnodig vaak röntgenfoto's te maken. Evidentia zegt in een reactie dat er inmiddels is ingegrepen. Eerder deze maand werd de Nederlandse directie vervangen. Hamas is niet enthousiast over het voorstel van Amerika voor een nieuwe wapenstilstand in Gaza. Die zou 60 dagen moeten duren. En ondertussen zouden er 10 gijzelaars en zo'n 1000 gevangenen worden uitgeruild. Israël is al akkoord, maar vanuit Hamas klinkt de kritiek dat er niets wordt gezegd over een definitief einde aan de oorlog. President Trump kan de invoering van importheffingen voorlopig toch doorzetten. Woensdag oordeelde een federale rechter dat Trump zo'n maatregel niet op eigen houtje kan nemen. Maar daartegen ging het Witte Huis in beroep. Het Hof van Beroep moet de zaak nog behandelen... maar zegt dat de regering ondertussen wel door kan gaan met de importheffingen. Volgens Trump zit de VS in een economische noodsituatie... en kan die daarom gebruik maken van een noodwet uit 1977. Vijf Amerikaanse bedrijven die veel last hebben van de importheffingen... waren daarop naar de rechter gestapt. Darter Luke Humphries heeft voor het eerst de Premier League gewonnen. De Engelsman versloeg in de finale in Londen zijn landgenoot Luke Littler. Vorig jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de dartsfinale. Toen won Littler. Michael van Gerwen deed ook mee aan de Premier League... maar wist zich niet te kwalificeren voor de finale ronde. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 12 en 14 graden. De dag begint op veel plaatsen grijs.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 Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me.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 Don't let go of me. Hold on to my body. Don't let go of me, Hold on to my body. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby.